Chevrolet Apache truck. Left a little rubber at Sears and Buck. Downshifted past Camaro, made a left at the light. Headed down the boulevard, headed for Friday night, singing. Pocket full of diamonds, pocket full of diamonds. can't you see? Well, all I got is all you need. Hit the brakes up on the curb, he leaned into the horn. Mary shouted, I'll ah, be right down from the window on the second floor. Her mama yelled, Get home early, I don't care if it's Friday night. She ran down the walk laughing, We'll be home before it's late. it off the Palomino, the best jukebox around. To forget about the last five days and get a little loud. Pocket full of diamonds, a pocket full of diamonds, and wings on both my heels.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 Ze raden de eilandbewoners aan om zo snel mogelijk maatregelen te nemen om zichzelf en hun bezittingen te beschermen. Premier Balkenende brengt de komende dagen een bezoek aan de Nederlandse Antillen en Aruba. Hij begint zijn werkbezoek op Sint Maarten. Of de tropische storm gevolgen heeft voor zijn reis is nog onbekend. Ingenieurs in Chili zijn bezig met een nieuw plan om de 33 mijnwerkers... die sinds begin augustus op 700 meter diepte vastzitten, sneller naar boven te krijgen. De huidige aanpak, het boren van een nieuwe schacht, zal drie tot vier maanden in beslag nemen. Maar met de nieuwste boortechnieken kan ook een bestaande schacht verder worden uitgeboord. En daarmee zouden de kompels binnen twee maanden gered zijn. Door overstromingen in Niger zijn 200.000 mensen dakloos geworden. VN-hulpverleners waarschuwen voor een humanitaire ramp in het Afrikaanse land. Jarenlang werd Niger getroffen door droogte, waardoor de oogst mislukte. En nu is de oogst grotendeels weggespoeld door de hevige regenval. Er is bijna geen voedsel meer in het land en de regering van Niger heeft veel te weinig geld om bijvoorbeeld graan of soja in het buitenland te kopen. Igor Sijsling is er niet in geslaagd het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken. De Nederlandse tennisser verloor in de derde kwalificatieronde in drie sets van de Fransman Per. Morgen begint het hoofdtoernooi van het belangrijkste tennistoernooi van de Verenigde Staten. Het weer, vanochtend aan de kust enkele buien die zich over het land uitbreiden. Vanmiddag overal flinke buien met onweer, windstoten en plaatselijk veel neerslag. Er staat een harde westenwind. Het wordt een graad of 17. Ook morgen vallen er nog buien met een stevige noordenwind.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 Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Hans Rijmers en Hans Sandbergen. Hans, het is alweer een tijd geleden dat wij voor de luisteraars een jazzprogramma mochten, ehm, mochten maken. Ja. Eh, we gaan het natuurlijk, waar gaan we het straks over hebben? Natuurlijk over het afgelopen concert van, eh, nou dat is alweer twee weken, twee weken geleden. Het festival. Het festival ja. in het dorp. Ja, daar gaan we het nog even over gaan hebben. Gaan we nog even over hebben. En eh, ja, we hebben natuurlijk weer een mooi programma gemaakt voor, eh, voor het komende seizoen. Jess in de Krocht. Ja. Gaat weer een seizoen in. Hoeveelste seizoen is dit? Negende. Negende seizoen weer. De tijd vliegt. Goed, ja. Eh, ja, luisteraars. Ik begon natuurlijk het programma zoals altijd met Close to You. Gezongen door Dana Washington en begeleid door Lionel Hampton. Ja, Hans, eh, luisteraars, ik kon het niet nalaten, maar ik heb eh, vanmorgen mijn keus laten vallen op eh, artiesten die in het verleden toch wel bij jazz in de krocht te horen zijn geweest. En ik meen, Hans, twee jaar geleden hadden wij Hermine Durlo. Ja. Of is het pas een jaar geleden? Nee, is twee jaar geleden. Twee jaar geleden. Ja. mondharmonica. Eigenlijk had ik nog, daarvoor nog nooit van haar gehoord, maar ze kon spelen als de beste. En ik kwam een cd van haar tegen. Soundbite heet die. Ze wordt begeleid door een big band. En ik heb een stukje uitgezocht. Je, als je naar buiten kijkt, dan denk je... Hans, waar haal je het vandaan? Maar dat heet A Time for Spring. Hermine Durlo. Ruud van Zalk schreef, van Zalk schreef het. Piet-Jan de B. Die, nam de accordeon voor zijn rekening. Het was een arrangement van de bassist van dit grote orkest, Johan Plomp. Maar Hermide Deurlo die beroerde, of die blies op haar mondharmonica. Dit prachtige stuk, bekend gemaakt, volgens mij voor een reclame. Maar het is een prachtig jazzstuk en het heet Holland. Goed, Hans, de spits zit eraf. We hebben Hermine Burlo Durlo eh, aan de luisteraars laten horen. Fantastisch optreden ook toen eh, twee jaar geleden in de krocht. En nu weer natuurlijk eh, hier op CFM Jazz op deze... Het regent niet meer, maar het is een beetje trieste zondagmorgen. Maar, wij, Gaan er, maar, wij gaan er wat van maken. Dat wou ik zeggen. Goed. Daar gaan we wat aan doen. Wat heb jij je uitgekozen? Nou, ik uh, kwam opeens net tot de conclusie dat ik wel een heleboel dames heb meegenomen. Nou, dus daar met dit weer eh, niks, helemaal niets mis mee. Nee, uiteraard niet. Eh, dan probeer je de, de combinatie van de big band en, eh, en getalenteerde dames. Nou, 21 mm, oktober 2007 is V. Klaas in de krocht geweest. Ja. Daar speelde ze met trio van Johan Clement. En dat doet ze nu met uh, WDR Big Band. En Fantastisch orkest. Ja, dat, klinkt zo ongelooflijk goed. En dat swingt en dat is altijd goed. Uh, inmiddels ook al, uh, je mag het eigenlijk niet zeggen van dames, maar toch ook alweer 41 jaar. Het gaat hard. <laughs> De compositie van Betty Carter en het heet Tight.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 En degene die daarbij geweest zijn, die zullen zich dat ongetwijfeld nog herinneren. Ehm, dus daar gaan we nu ook nog maar even naar luisteren. En dat is, zij heeft dat zelf geschreven. En dat heet Got To Be My Girl. En ik draagt dat eigenlijk op naar een eh, dame die ik vanmorgen eh, tegenkwam. En, Zo vroeg al? Ja, was heel vroeg. Kwam ik die al tegen. Toen dacht ik van, ach, dat past wel een beetje bij haar. Het is voor jou, Noor. lekker? Ja. Vinden wij dat het jazz is? Omdat het ons nu toevallig even past, omdat het zo lekker klinkt? Ja. Ja. <laughs> Nou, ook waar. Eh, ook waar. Nou heb ik iets, heel iets anders uitgezocht. <laughs> Ook een zangeres, want we eh, zitten wel in de zangeressen en uh, muzie vrouwelijke muzici. Ehm, ik kwam van de week iemand tegen, nou je mag wel weten wie, Cor van Koningsbrugge. Hm. Ook regelmatig eh, bij... Uh, je zie je nooit tegen. veel lopen hier. Nee, nee, zie je nooit veel. Nee, weinig. <laughs> maar goed, ook een van de vaste bezoekers van uh, Jazz in de Krocht natuurlijk. En die zegt, ik kwam iemand tegen... en die heeft nog nooit gehoord van de Amerikaanse zangeres Patty Austin. De man die had duizenden cd's, maar daarvan had hij nog nooit van gehoord. Hij zegt, ik heb meteen een cd voor hem gebrand en het aan hem gegeven... Nou, omdat ik weet dat Koor een groot liefhebber is van, eh, van Patty Austin, heb ik ook een stuk uitgezocht eh, waarin deze getalenteerde zangeres begeleid wordt door die bekende WDR-band uit eh, West-Duitsland. En ik heb uitgekozen het door Elvis Gerald bekendgemaakte But Not For Me. Old man sunshine, listen you. Never tell me dreams come true, just try it, and I'll start a riot. Beatrice Fairfax, don't you dare ever tell me he will care. I'm certain it's the final curtain. I never want to hear from any cheerful Pollyanna who tell you fate supplies a mate. It's all bananas. They're writing songs of love, but not for me. lucky star. I Chicago, I will show you around. Bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sundance could not shut down. On State Street, that great street, I just wanna say. time of your life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago, Chicago, my hometown. your bottom dollar, you lose the blues in Chicago, Chicago. The town that Billy Sanders could not shut down. On State Street, that great street, I just wanna say they do things that they never do on Broadway. Say have the time, the time of your life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago. Chicago. Ja, dit kon niet missen natuurlijk. Dit was uh, Chicago. Het uh, Greetje Kouwveld, ook optredend eh, een, twee weken geleden, Hans. Ja, en hoe? Het was een succes. Het was fantastisch. Ja. Wat, ik, wat ik vooral fantastisch vond, dus, buiten dus dat ze dus eigenlijk heel goed weer optrad. Dat doet ze trouwens altijd, ook van de winter in het concert in de krocht. En, maar ze had een baritonsaxofonist bij zich. Hm. Ik heb zelden zo'n man zo mooi horen spelen. Ja, maar Jan Menu is natuurlijk een van de top bariton-saxofonisten eh, in Nederland. Ja. Uh, en heeft in alle, alle bezettingen, wordt overal gevraagd als sessiemuzikant om, om, om, op het podium, eh, whatever. En het is een hele Zoals wat Wim Kant zou zeggen, een hele bekwame man. Een hele bekwame man. Nee, hij speelt fantastisch. En eh, gaan we daar nog wat mee doen van de winter? ja, eh? ja, die komt in de krocht. Kijk, maar dat, eh, dat gaan we straks. Dat gaan we, straks in twee uur we gaan straks nog even dat, dat programma even doornemen. Ja. Dan heeft iedereen de tijd om pen en papier even te pakken in die tussentijd om daar even mee te schrijven. Als, Want, het, als het moet doen we dat op dicteersnelheid. Maar het komt ook nog allemaal breed in de krant. Oké, okay. hey Hans, en op de radio natuurlijk. En wij eh, besteden er aandacht aan. Hé, Hey Hans, wat ik zeggen wilde. Eh, wanneer is het eerste concert? Dat is op uh, eh, 12 september. Dus dus volgende week. Dat gaat hard. Dat, nou, is dat volgende week? Nee, die week erop. Nee, de week erop. Over 14 dagen is het. Goed, ja. prima. Goed, ja, dit was Chicago, gezongen door Greetje Kouwveld. En in de cd uh, Greetje meet Jerry van Rooyen. En Dick Wickham with his Riots Big Band, die eh, zorgde de ja. instrumentale gedeelte eh, voor zijn rekening. Trouwens, opname uit, eh, uiteraard, waar ze veel optrad in het verleden in Berlijn. Ja. Goed, Hans, uh, ja, ik heb, ik heb, ja, ik heb wel weer wat, wat bijzonders gevonden. Oké. gelukkig is het weer een big band. Tom, luister, big band, dag kan niet meer stuk. Maar we kennen allemaal, eh, althans allemaal, Tuxedo Junction uit het repertoire van Clem Miller. Nou, eh, was er in 1959 een 25-jarige eh, jongeman die wel erg goed kon arrangeren. En daarna ook nog een redelijke carrière heeft gemaakt. En die heeft een orkest samengesteld. En dat was een fantastische big band. En dan had ik een paar namen noemen die daarin speelden. Eh, Clark Terry, Jerome Richardson, Phil Woods, Bud Johnson, Kenny Burrell. Kortom, eh, de, big de band, de big band van Quincy Jones met Tuxedo Junction in een wat andere uitvoering dan gebruikelijk. Maar we zijn niet anders van hem gewend. got rhythm, I got music, I got my gal who could ask for anything more. I got daisies in green pastures, I got my gal who could ask for anything more. Old oh, man trouble, I don't mind him, you won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams. I got my gal who could ask for anything more, who could ask for more. Mm, I got my gal could ask for anything more. I got daisies in green pastures. I got my gal who could ask for anything more. Old man trouble, I don't mind him. You'll never find him round my door. I got starlight, I got me sweet dreams. I got my gal who could ask for more. Who could ask? anybody wants any more than that out of life is just plain evil. Anderhalve minuut Bobby Darin. Geweldig. Geweldige zanger met een geweldig orkest. Ja, en we kennen hem natuurlijk uit de 50 jaren, begin 60 jaren met eh, eh, de tijd van uh, Bobby V en dat soort dingen. En, en daar gaan we niet veel over zeggen, want dan gaat het weer over leeftijden en dat moeten we allemaal niet willen. En, en... Nee. maakt niet uit. Maar goed, dit was, dit was echt het, goed het aanhoren waard. Ja, Hans, we hadden het erover in een programma van mij wat ik voor uw luisteraars mag presenteren. Daar ontbreekt natuurlijk nooit het instrument de vibrafoon. Ja, Tom de Rode, daar is die. En eh, een van, de, van mijn favoriete vibrafonisten is natuurlijk eh, Gary Burton. Jammer genoeg treedt hij niet meer zo vaak op en maakt hij heel, heel weinig cd's. Maar hij geeft les op een, eh, op een muziekschool gewoon. Hij heeft een cd kort geleden gemaakt. En die kwam ik tegen op mijn speurtocht naar, naar een mooie en onverwachte jazz. Kwam ik hem tegen. En daar speelt hij met eh, zijn leerlingen. En hij noemt ook de cd Gary Burton en The Next Generation. En eh, nou, ik heb met, met, met veel plezier naar deze cd eh, geluisterd. En hij, wordt, hij is zelf is hij in de 50, 60. Jonge vent. Jonge vent dus, Bloei van zijn leven. <laughs> en de leerlingen zijn zo rond de 18 tot 25 jaar. En dan heb ik het over Julian Lagen op de gitaar Vadim Nessolovski op de piano, Luc Curtis op de bas en James William op de drums. En natuurlijk de meester zelf, Gary Burton op vibrafoon. Ik heb een stuk uitgekozen wat notabene geschreven is door de pianist Vadim Nessolovski. Komt trouwens uit de Oekraïne, is geëmigreerd naar Amerika en volgt daar eh, lessen op de piano bij hem. Eh, luister nu naar een stuk wat hij geschreven heeft Prelude for Vibes, Gary Burton. luisteraars, dit was natuurlijk eh, Jerry, Gary Burton in Cool Nights. En hij had bij zich eh, oude getrouwen Bob James, Bob Berg, Will Lee, Wolfgang Piel en Pieter Eskin. Een blokje vibrafoon eh, voor de luisteraars, Hans. Wat heb jij neergelegd? Nou, ik, ik, ik heb weer een Nederlandse